uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Een op de vijf horecazaken is nog altijd niet open, meldt het ING Economisch Bureau op basis van het aantal pinbetalingen. Cafés en restaurants blijven onder meer dicht omdat ze te klein zijn om genoeg afstand te kunnen houden of omdat er bijna geen klanten zijn. In zaken die al wel open zijn is de omzet zo'n 10% lager dan normaal. De gevolgen van eiwitarm veevoer worden nog eens onderzocht door dierenartsen. Minister Schouten heeft dat beloofd. Ze wil dit veevoer verplicht stellen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Maar veel boeren zeggen dat hun koeien er ziek van kunnen worden. Er is de laatste tijd uitgebreid geprotesteerd tegen de maatregel. De premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vergaderen vandaag met de Nederlandse regering over financiële hulp. De eilanden hebben geld nodig omdat ze hard zijn getroffen door de coronacrisis. Nederland wil wel geld uitlenen, maar Aruba, Curaçao en Sint Maarten weigeren tot nu toe in te stemmen met de hervormingsvoorwaarden. Het kabinet moet na de coronacrisis voorlopig geen nieuwe wegen aanleggen. Dat adviseert de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Nu veel mensen gewend zijn aan thuiswerken... is dat een kans om de economie duurzamer te maken... staat in het rapport met de titel Groen uit de crisis. Ook pleit de Raad voor meer woningisolatie en nieuwbouw. In een afscheidsbrief heeft de burgemeester van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul spijt betuigd aan alle mensen. De autoriteiten hebben de brief vrijgegeven nadat gisteren het lichaam van Park Won-soon werd gevonden. Een dag voor de vermissing diende een medewerker van de burgemeester een aanklacht in van seksuele intimidatie. Het weer nog, eerst op veel plaatsen regen of motregen. Maar vanmiddag breekt vanuit het westen de zon vaker door. Het is vandaag 16 tot 19 graden. Morgen nog een enkele bui, maar ook wat zon. Dan wordt het zo'n 19 graden. Zondag droog en geregeld zon. Het wordt dan weer een graadje warmer, ongeveer 20 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De A8 Amsterdam-Zaanstad is dicht bij knooppunt Zaandam door een bergingswerkzaamheden. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn tussen Aalsmeer en Schiphol-Rijk. Twee kilometer file door een ongeluk is de weg daar ook dicht.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 Kamuloka. What fuck? Johnny, la gente está muy loca. What Santa esta muy loca. What the fuck? gente está muy loca. What Marmulokka. What the fuck? the fire. good dog. Listen, got to go to a disco. Throw your troubles away.